Renate Kok met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw drie mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest... bij de rellen in Den Haag tijdens het anti-immigratieprotest in september. Ze hebben zich gemeld bij de politie nadat hun foto's in opsporingsprogramma's te zien waren... zegt het Openbaar Ministerie. Het protest op het Malieveld liep uit de hand toen de A12 geblokkeerd werd... en ruilschoppers slaags raakten met de politie. Journalisten werden belaagd en er waren vernielingen bij het partijkantoor van D66. Ook probeerden ze het Binnenhof te bestormen. Eerder werden er ook al 37 mensen aangehouden voor de rellen. Oud-D66-minister en voormalig vicepremier Wouter Koolmees... wordt zoals verwacht de verkenner in de kabinetsformatie. Hij gaat nu alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer polsen... over hun voorkeuren voor een mogelijke coalitie. Op basis van die gesprekken komt hij met een advies... over het vervolg van die formatie. Verwachting is dat dat ingewikkeld gaat worden. D66-leider Jette wil graag een breed middenkabinet... met CDA, VVD en GroenLinks PvdA. Maar de VVD zegt al langer niet met GroenLinks PvdA in een kabinet te willen. Er zijn nog eens drie jongeren opgepakt in verband met het geweld tussen eh, verschillende jeugdgroepen in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. Een van de verdachten is minderjarig, meldt de politie. Ze worden allemaal verdacht van poging tot doodslag, openlijke geweldpleging en diefstal met geweld. Als gevolg van dat geweld bleven begin september vijf middelbare scholen in het gebied dicht. En het Milieubureau van de VN zegt dat de klimaatdoelen van Parijs niet worden gehaald. Maar tekent daarbij wel aan dat het ook niet zo erg wordt als het zwartste scenario. Voor het nieuwe klimaatdoel voor 2040 wil Eurocommissaris Hoekstra een CO2-uitstootvermindering met 90 procent. In Brussel praten de Europese ministers daarover. Hoekstra's voorstel zal vrijwel zeker worden afgezwakt. Het weer, het kan eh, in het noordwesten wat gaan regenen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen droog, zonnig ook, wolken erbij. Temperaturen liggen tussen de 14 graden op de Wadden en 18 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds heel druk bij Amsterdam door ongeluk op de A10... Op de A10 Noord bij de afrit Volendam sta je in de file richting Zaanstad. Daar heb je nog een kwartier vertraging en de linkerrijstrook is dicht. En op de A10 Zuid staat ook file voor knooppunt Nieuwe Meer. Daar is de vertraging ook nog een kwartier.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 Verder hoor je Joshua Hadley opnieuw, Brandy Carlyle met een persoonlijke song en een frisse cover van Damn Tall Buildings. Ook duiken we in het oeuvre van Prairie Oyster en zetten we Kylie Frey in de spotlight. Lekker, twee uur lang country uit alle hoeken, nu het tweede uur.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 to get the honky tonk blues. The jumping honky tonk. Williams met een swingende cover van deze klassieker. Williams' versie was rebels en bluesy. De Nitty Dirt Band voegt daar een eigen folk- en country kleur aan toe, met herkenbare meerstemmigheid en banjo. Dit nummer ademt de sfeer van danszalen, drank en heimwee naar eenvoud. Vervolgens luisteren we een American Dream over verlangen naar iets groters, ontsnapping aan het alledaagse. De plaat werd een hit eind jaren 70 en is doordringt van zonnige country rock en verhalen over dromen najagen. In deze song horen we ook Linda Ronstedt. favoriete album van de maand. Joshua Hadley brengt opnieuw een ode aan de western swing van de jaren 40 en 50. Boogie Woogie Tennessee is een dansbaar vrolijk nummer, vol knipoogjes naar het muzikale erfgoed van Nashville, met een speelse tekst en een aanstekelijke piano. schrijft Goud eerlijk over verlies. A Long Goodbye is verdrietig en hoopvol tegelijk. Met haar onmiskenbare stem vertelt ze over loslaten, rouw en de kracht van herinneringen. Akoestische gitaren en ingetogen strijkers versterken de emotionele lading, gedragen door een arrangement van pianoklanken en subtiele strijkers. Did you hear the one about the girl who'd never seen a cactus tree? In her mind, she traveled around the world, but never saw a plane till 17. Wide knuckling the armrest, only bound for Idaho, hoping for the best but you don't know what you don't know That it only takes a window seat To see the world was underwater too And I only had to lose my way To be found by you To be found Shattered his body on a downtown street Yeah, we're all just a broken heart away From making a promise that we're forced to keep Doing 90 and a 45 on ambient and track The spinning wheel makes a ticking sound And sometimes it lands on black some kids make it home at night And some kids never do country met rockabilly flair. Old Flames, Old Whiskey draait om het verwerken van oude liefdes en de klassieke country symboliek van drank als troost, gebracht met bravoer en een flink portie traditie. Fresh New Country Old Flames don't get along One makes your head feel dizzy The other makes your heart just plead the fifth The whiskey gets me to guessing Where and who she's with But if I know me, they'll wind up fighting again Oh, flames, oh, whiskey Just don't get along One makes your head feel dizzy The other makes your heart Deze jonge band Damn Tall Buildings, brengt een frisse, levendige cover van Orbison's klassieker. Met sterke samenzang, mandoline en inventieve solo's krijgen nostalgie en weemoed een modern grassroots podium. De cover van deze week. time since I left my baby behind on Blue Bayou. duo release uit de Appalachia, met sterke samenzang en sobere instrumentatie. De dames van de Montfields combineren bluegrass Harmony met eigen tijdse folktekst, puur mountain music, met een boodschap en die vertolken ze, luid en clear. Deze Canadese countryformatie werd beroemd in de jaren 90 door hun verfijnde samenspel. De songs vieren herinneringen, relaties en nostalgie. Met een laid-back groove, doordacht gitaarspel en fraaie samenzang. Als eerste song luisteren we naar I Don't Hurt Anymore. Daarna Just For Old Times' Sake en Louisiette. Helaas bestaat de band niet meer. It don't hurt anymore All my teardrops are dry No more walking the floor With this burning inside Just to think it could be Time has opened the door And at last I am free I don't hurt can't believe that it's true I've forgotten somehow That I cared so before And it's one can't believe that it's true I've forgotten somehow That I cared so before And it's wonderful now I don't hurt guess it's wonderful now I don't hurt anymore Crossroads, Crossroads. Country Flashback darling Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. look and my heart's undone Dancing feet you. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. De zoon van John Michael Montgomery, Walker, maakt ouderwetse neo country weer cool. Watching Storms Roll In is een weemoedige song over stil durven staan bij verloren momenten, gevoel, melodie en traditie versmolten. Just glad left for Texas. Old Kentucky ain't been the same. Seems like all it does is rain. Yeah, I a fixed that tin roof on that rusted out old lean-to. Gave the barn a new coat of paint. At the end of every day, I kick my boots off on the front porch with a cold beer in my hand while the gray clouds crawl across sometimes I'm out here way past midnight And I watch the road for headlights Hoping you'll come back again Well, that's just the way it's been Missing you Watching storms roll in Watching storms takes off when he hears thunder. Yeah, just like me, he wanders. when you'll come riding in. But baby, until then. away and down the spotlight. spotlight. Texaanse topstemmen, Kylie Frey en Randall King, met een klassiek duet over verlangen, kansen grijpen en het onvermijdelijke lot. Fort Worth mixt energie en emotie, versterkt door krachtige vocalen. Vervolgens zingt Kylie Frey over troost vinden in moeilijke tijden, de beeldspraak van bloemen als hoopvolle aanwezigheid en als blijk van medeleven staat centraal, omlijst door een warme, traditionele productie. Australische zanger Wade Forster die de western traditie eert. Take That Buckle Home is een anthem voor doorzetters, competitie en trots na een lange reis. Daarmee sluiten we deze aflevering af. Twee uur vol verhaal uit de country, van Texas tot Tennessee en van Nederland tot Australië. Volgende week zijn we terug met weer nieuwe releases en een andere blik op de roots van de country. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tastes much different than any used to taste back home. Went from roping back in Croydon to kicking ass at the Astrodome. And I sold all my damn horses for a one-way ticket fare. And I won't rest till I'm the best. I got the moves to get me there. At the Thomas and smack, I won't go back till they all know Nate Park's crazy. I'm a bulldog my way to fame. Ten days straight, back to back, risking everything I own. I'm gonna win in Vegas and take that bubble home. The homesick hits much harder than any broken bone. And there's no hope of Bundy and Cope, 8,000 miles from home won a lot of money lately and a pile back in the fall. But if I don't get back to Vegas, I've got nowhere at all. And the Thomas and Mac, won't go back, so they all know my name. You're two parts sane and make parts crazy. I'm a bulldog, my way to fame.